Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 21 mensen door vuurwerk aan één oog blind geraakt. Dat meldt het Nederlands Oogheelkundige Gezelschap, waarbij alle oogartsen in Nederland zijn aangesloten. Volgens de oogartsen is er een dalende lijn in het aantal oogletsels, maar zijn de verwondingen wel ernstiger. Dit jaar zijn in totaal 246 ogen behandeld van 207 patiënten. In 40 van die gevallen is er blijvend oogletsel, variërend van verminderd gezichtsvermogen tot blindheid. Ongeveer de helft van de slachtoffers was zelf bezig met het afsteken van vuurwerk. De andere helft stond ernaar te kijken. Volgens de oogarts is het afsteken van vuurwerk door consumenten onverantwoord. Ondanks alle voorlichting en veiligheidsmaatregelen door de overheid. Syrië ziet niets in een voorstel van de Arabische Liga... waarin president Assad de macht zou moeten overdragen aan zijn vicepresident. Een regering van nationale eenheid zou daarna verkiezingen moeten uitschrijven. De Arabische landen denken dat er op die manier een einde kan worden gemaakt... aan het geweld in Syrië. Maar op de staatstelevisie werd het voorstel direct verworpen. Volgens een woordvoerder van de regering gaat het plan tegen de wil van het Syrische volk in. De waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië wordt voorlopig voortgezet. Alleen Saoedi-Arabië trekt zijn waarnemers terug. Diverse regionale kranten van uitgeverij Wegener verschijnen vandaag in een noodeditie. De uitgever kampt met een storing in het computernetwerk. De kranten hebben gewoonlijk meerdere edities, maar vandaag zullen er vooral samengevoegde kranten worden verspreid. Alle titels zullen wel in de gebruikelijke uitgaven op internet worden gezet. Wegener geeft onder meer de kranten De Gelderlander, Tubantia en PZC uit. Het weer vrijwel overal droog. De minima liggen rond 3 graden. Overdag in het hele land buien met in de middag en avond kans op onweer en hagel. En dat wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven is de nacht, dit is de nacht van het goede leven. Adeline van Lier. <laughs> Trekt hij het biertje open, ja. Het was Duif en Tim Knol natuurlijk. Goed, ehm, iets heel anders. Afgelopen vrijdag presenteerde ik in het eh, Plaza Futura Theater in eh, Eindhoven... twee voorstellingen eh, nee, vier voorstellingen uiteindelijk... in het kader van een, eh, nieuw minifestival in Zuid-Nederland... getiteld Gloednieuw. Dat is georganiseerd door een aantal Zuid-Nederlandse theaters... en het eh, BKKC uit Tilburg. Dat staat voor het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur. Goed, nou, de bedoeling is om theatermakers... in directer contact met het publiek te brengen. Hè? Wat vinden ze er eigenlijk van, wat ze maken? En ook de theaters zelf, die vinden het leuk... om dat contact met het publiek te versterken. En ze bedachten een soort nou, wintergasten... À de VPRO, weet je wel. Voorafgaand aan die voorstellingen. Dus in een klein uurtje aan de hand van een aantal fragmenten... de makers van die avond aan het publiek voorstellen. Nou, dat moest ik doen. Was erg leuk. Eh, eh, leuk publiek ook daar trouwens. Nou, komende dinsdag en woensdag doe ik het ook nog eens in het eh, theater... Het Huis van Bourgondië in Maastricht. Dus kom vooral kijken als je in de buurt bent. Afijn, eh, het gaat mij nu even om eh, een van die eh, vier voorstellingen. Die van Emke Idema. Die zich haar hele leven al verwondert over dat de mens eet. Hè? Dat hij dingen in dat gat in zijn hoofd stopt. En nou ja, hoe intiem of sociaal is dat eigenlijk? Nou, in de vorm van een zeer onderhoudende lezing met pakkende lichtbeelden... zet ze in een uurtje een zeer onderhoudende interactieve voorstelling neer. Hij heet De Ins en Outs van het Gat in je Hoofd. Nou goed, na afloop, eh, hè, want we antameren dus dat gesprek met, met het publiek... kwam er een dame naar haar toe en die zei eh, of ze misschien, eh, vroeg of ze misschien anorexia gehad had. Nou, typische vraag, maar misschien ook wel begrijpelijk, hè, die preoccupatie met eten. Want ja, wat gaat er toch mis bij dat anorexia? Nou, bij Emke zijn het gewone eh, basale vragen over zaken die haar bezighouden. Zaken waar je vaak blind voorbij loopt, omdat ze zo normaal zijn, hè, zoals eten. Maar ik moest door die vraag wel onmiddellijk denken aan het dagboek van eh, Rianne Meijer. Hè, dat nu in boekvorm is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Titel De Anna Files. Nou, oorspronkelijk waren het blog, blogteksten hè, die ze schreef over haar gevecht met anorexia. Nou, ik las dat boek puur om te proberen daar iets meer van te begrijpen... van die rottige afwijkingen die vooral meisjes treft... ergens aan het begin van de puberteit. Ik ken er ook een paar. Het is zo weird. Nou goed, Rianne die heeft een eh, enorm vlotte en leesbare pen. Ja, ze is tenslotte ook zelf journaliste. En ze begint haar boek eh, zo... Om een goede anorect te zijn heb je maar een paar dingen nodig. Een flinke dosis doorzettingsvermogen, een perfectionistische persoonlijkheid... aangevuld met een hoge pijngrens en zo weinig mogelijk zelfvertrouwen. Een slechte band met je ouders is een pre, net als een verkrachting of anderszins slechte ervaring met mannen enzovoort. Nou goed, tot het moment waarop ik me aanmeldde bij de eetstoorniskliniek... heb ik altijd gedacht dat mijn gekte en ik bijzonder waren. Maar niets blijkt minder waar. Elke anorect worstelt met hetzelfde. Nou, tot zover eh, de introductie van het boek. Nou, na 15 jaar anorek te zijn geweest... Eh, loopt het eindelijk mis in het leven van, eh, van Rianne. En haar vriend verlaat haar en dan besluit ze drastische stappen te ondernemen. Terwijl ze overigens wel gewoon door blijft werken. Nou, ik vond het echt confronterend om te lezen. Vooral omdat er niet zomaar sprake kan zijn van genezing. Hè. Dat gaat helemaal niet. Ze hebben geen kwestie van goed zoeken naar die ene knop in je kop... en die simpelweg omzetten. Nou, ik krijg mijn vingers daar helemaal niet achter. Het heeft me een heel diep geworteld gevoel van eigenwaarde te maken... waar iets mee mis is. En ja, ik weet dat je dat niet zomaar ergens van een plank trekt. Nou goed, ik vond het een bijzonder boek. Ik hoop dat ze, dat ze blijft eten. Hè? Ja, en dat haar boek, tja, nou ja, helpt dat klinkt zo dommig. Nou goed, dat mensen met anorexia iets aan hebben. En, en mensen die, er, die geen anorexia hebben, maar het graag willen begrijpen. Nou, je leert in ieder geval een hoop dingen die je beter eh, kan nalaten om te zeggen tegen anorectische meisjes. En les die ik me wel in mijn oren mag knopen, hoor. Nou, goed, niet dat ik weet nu wat ik wel moet zeggen, maar goed... Vooral dat anorexia nou niet bepaald bepaalde gevolg is van die magere modellenreclamewereld. Zo simpel is het echt niet het is flauw, maar ik ga nu toch het volgende plaatje draaien. Dus geen Skinny Love van Bon of Birdie, maar deze. Deze week gaat het eh, Internationaal Filmfestival Rotterdam weer van start. Moet ik altijd missen. Heb ik heb er geen tijd voor. Snik, snik. Nou goed, ik heb vrienden die er gewoon een week voor vrij nemen... en lekker in een hotel gaan zitten. Wauw, wil ik ook wel eens. Fijn, ik kan u wel iets bijzonders laten horen. Iets dat speciaal gemaakt is voor het IFFR. Eén van de wandelingen op de Kop van Zuid. Soundtrack City Rotterdam, zo heet het. Ik lees even voor. Je gaat de straat op in plaats van in de bioscoop te gaan zitten. Om zowel operateur als toeschouwer te zijn van je eigen film. Een film die niet bestaat uit celluloidbeelden of bits en bytes... maar uit beelden van de echte werkelijkheid... die een ingrijpende gedaanteverwisseling ondergaan... door de speciale soundtrack waarnaar je luistert tijdens het lopen. Vier geluidswandelingen van Soundtrack City Rotterdam... zullen je perceptie van de werkelijkheid veranderen... in vier verschillende cinematografische ervaringen. Nou, tot zover voorlezen. En het is helemaal waar, hoor. Ik heb een aantal wandelingen van eh, Soundtrack City Amsterdam gelopen. Ik vond het prachtige ervaringen, echt. Uh, componist en muzikus Jan Bas Bolle maakte samen met radiomaker en filmjournalist Jeroen Stout de wandeling The Hive. En daarin laat ze nog eens eh, die, uh, die, die ophef her, herbeleven, laat ik het zo zeggen, ik zeg het niet goed, maar goed, die ontstond na de zelfmoord van de populaire Zuid-Koreaanse actrice Choi Yin-sil. Na geroddel op de sociale media, op internet. 2008 was dat. Nou, het IFFR is een internationaal festival, dus de voertaal is Engels. Zo ook in deze wandeling. Maar het is echt heel toegankelijk Engels. Eh, echt niet moeilijk, dus... De hele wandeling duurt 40 eh, minuten. Ik geef u bijna de helft. En voor de rest moet u dan afreizen naar Rotjeknor. Hè? Vanaf donderdag de 26e tot en met 4 februari kan je elke dag lopen, die wandeling. Maar nu aandacht voor The Hive. Welcome to The Hive. Although the Soundwalk is situated in Rotterdam, it tells a story that could take place in any major city. All over the world, bullies are making more and more victims on the internet. The most prominent one is probably Che Jin-sil, a famous Korean actress who committed suicide in 2008. The architecture and atmosphere of this area are the perfect backdrop for Che Jin-sil's story. Your map contains a suggested route, but the soundscape is not linked to specific buildings or streets, so feel free to find your own way through the Kopf and Saud. Just wander through the streets like the restless soul of Chejin Sil. Imagine that behind all the windows around you, people are writing emails to you or about you. If you look carefully, you might even see them sitting behind their computers. You can take any route you like, but we suggest walking first to the left in the direction of Hotel New York and the river, following the waterfront and then walking back to the residential area behind the skyscrapers, which are at this moment on your right-hand side. We hope you enjoy this walk. It lasts 40 minutes and starts now. seemed a uh, um, attempt of a hurtful message from Where are you? Where do you live? In New York? In Montevideo? In Tokyo? Or Seoul? Please tell me. I need to know. I need you to tell me. What have I done wrong? I thought people would believe me. But even now, after the woman who spread the rumor is caught, people still believe that I'm the loan shark who drove Anne to death. Will they believe me if I die? Will you? What is this emptiness in my heart? Sister, the weather is so nice today. How can I comfort my heart? The weather is so nice today. I miss you, Sister, just like you smile so, much. I miss you. I hope you're happy. Sister, I cried again today. Please, rest in My peace. tears are witness Please, to my sorrow. Please be happy now. Why? Why? Why? I love you so much. I miss you. I pray you won't be cold. How often did I sit here, looking at the ships? Where do they come from? America? China? I would have liked to join them. Jumping rope, hide and seek, or even playing soccer but I was looking at the ships. again and again, people were passing by. And when they did, I could see myself sitting on that bench. I didn't want them to see me. I didn't want. I didn't want to see myself. you. Sleep tight. Rest well in heaven. Rest well. Sister, I miss you. Sister, are you happy there? so Are much. you happy there? Please be I'll happy. never fly Time so flies so far. fast. Sister, I always, think, of you. And I miss you. So much. I'll never I'll never forget you. How I wish it was 1989 again. 여자분이 회견장에서 말씀하신 그 여자분이 맞습니까? 이혼이었다는 게 맞습니까? Jinsu. I wanted to write to you earlier, but I didn't dare. You are so famous, and me, well. I was so happy to see you on the television yesterday. I just wanted to tell you that. It was in Rosy Life I saw you. I think it is my favorite series ever. Or maybe star in my heart is. No, no. Bad woman, good woman. Rotten life. The last candle of my life. Where are you? rotten life. Where do you live? That's the best. That's the best. At the end of the street? Roses and bean sprouts. In one of those skyscrapers. In Deloitte. Do you work there? Where are you? Where are you? You can't hear me. I know. I've known you for so long now, for more than 20 years. I have been watching you since the Joseon dynasty. Sometimes it feels like you are my sister, or no, my friend. Sisters always fight, and we don't. We don't fight. With you, I just feel safe. You understand me. We have never met, I know, but still. Where are you? Are you sitting behind your computer? Behind the window? Or do you live on the other side of the river? How old are you? Please tell me. I need to know. always, right from the start. I prayed so much. while ago, I read in the magazine that you used to pray every day. Even you have known difficult times. But you were always so professional. I, always have to cry see you acting. How happy I was in 1989. Was it sweet revenge? I don't know. I'm not that kind of person. But maybe, maybe it was. Maybe in the beginning, in 1989. never really understood it, my success. It was comforting. Of course, it was comforting that I, Che Jin Shil, that I did, and they didn't. You are the actress of the nation. The best. What's your hairdresser? I did like to stroll along the waterside. But there were always people shouting my name, people who wanted to take my picture. I want to have hair like you, just saying that because You're only a good actress. Jay is a real actor as well. Not just some beautiful guy. Jay is a good person, but Mo is a better actor. But famous or not, if you are sitting at home, waiting for the next project, doing nothing for a whole week, just waiting for the telephone to ring, especially when your husband is not at home, what will you do? You won't do a thing. You will be bored to death. I whispered. Well, you will start to listen. You will start to listen to other people gossiping. You will start to listen the hive. How can you say that? Space the best. Oh, really? Honestly, that's a breakfast. No, not us. No, really, honest, the better. You do anything about cinema. Don't listen to them, You are With all those troubles you have. With your husband. Dear Jinsil, if ever there was a moment in my life I did believe in fairy tales. It was when you married Joe. You looked like a match made in heaven. But we should have known better. Fairy tales don't exist. Joe. Why did he beat you? You gave yourself completely to Joe, and now he destroyed your life really hurts my heart. It's so sad to see your face beaten. This Joe just, just wants your money. money. Does he still have the Does right? Does he still have the right to be your father? I don't even want to put Mister before his name. He's just a waste of space. I'm so proud of you that you had the courage, that you dared to show your face. On television, with your eyes swollen, bruises, and your jaw. I already feel ashamed when I have a pimple. This asshole that he has beaten you up like this. I hate Joe. He flirts with Joe and treated Jinsil as a sick person. She never gave us a sign. Jinsil has grown from a little girl into the biggest star of Korea. Joe, you really made a suffer. You, Joe, bastard, you really made her I have tried. I have tried so often to say goodbye, to leave my husband. I saw myself walking out the door. In my imagination, that is. But now, now I know that I'm not the only one. Why don't you leave me? Just leave me alone. Shut up. Shut up. If my testimony has encouraged some of you, if it gave some of you the strength to divorce, but please, why don't you let me go on with my life? Why don't you leave me in peace? 그래서 어른들도 잘못하고 Dear Jinsil, this Joe is just a male pig. He doesn't deserve your love. I always wondered what the hell he thought he was doing. What gives him the right? And I'm not only talking about Joe. He was a very talented guy. All those houses, all those windows. How many women like us can be found behind those windows? Definitely. Definitely. And now she spends all her money. You shouldn't have the right. You shouldn't have the right. You have to be with his children. We, Jinsil, we do look like one another, you and me. My dad also left us when ja. I was little. Tot zover de geluidswandeling De Hive van componist eh, Jan Bas Bolle en radioman en filmjournalist Jeroen Stout... over de ooit zeer populaire Zuid-Koreaanse actrice Choi jin sal die behoorlijk voor haar kiezen kreeg in haar persoonlijk leven. Hè. Zo trouwde ze bijvoorbeeld de foute man met te losse handen... en nou ja, google er maar. En ga voor de rest van de prachtwandeling echt wandelen in Rotterdam. Hè? Vanaf komende donderdag kan dat, tot en met 4 februari. Soundtrack City Rotterdam. Een mooi onderdeel van het Internationaal Filmfestival en eh, Rotterdam. <laughs> nou, goed. Eh, er zijn nog drie andere wandelingen trouwens. Goed, dan gaan wij eh, het mysterie van Emily spelen. Jan Emers heeft er een hele mooie tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raaien wie of wat het is. En dan kunt u winnen. Aha. Een knijpkat. Nou, je kunt zelfs drie knijpkatten winnen... als je het na het eerste fragment al weet, want het is opgedeeld in drie fragmenten. Na het tweede fragment nog twee en na het derde nog één. En ik heb ook nog een extra prijsje. Hè, dat, uh, een van de, mijn eh, luisteraars heeft een eh, serie boekjes opgestuurd. Eh, verstripte ehm, liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk... die eh, dit jaar eh, precies 25 jaar geleden overleden is. Ons te vroeg ontvallen. Ehm, hele leuke boekjes van Charles van, van de Boek. Goed, ik zou zeggen... Hier komt het eerste fragment. Waar je in verband met die Joram eigenlijk nooit iemand over hoort... die twee koffiebekertjes... Joram gaat terug naar die hotelkamer, inmiddels plaats van een delict... met in één hand twee koffiebekers. Hij moet het geweten hebben van die kamer op de gang. Als ik nou met twee bekertjes dan... Ja, zoiets moet er toch door zijn hoofd geschoten zijn. Hij moet geweten hebben, geweten hebben dat er dit keer geen ontkomen meer aan was... maar klampt zich toch nog even letterlijk en figuurlijk vast aan die twee bekers. Alsof die zijn onschuld kunnen bewijzen. Misschien gelooft hij er echt in. Even maar. Alles wijst naar jou, maar je denkt er toch nog weg mee te kunnen komen. Meer mensen vertonen dat gedrag. 0800 112. Maar nee, 11, ja, 1121 als u het denkt te weten. En het is natuurlijk niet Johan van der Hij Ga dat nou niet zeggen, want dat is alleen maar een voorbeeld. En eh, nu Cornelis Vreeswijk. Die man kon zwingen. Ik rij een overgeladen oude truck vol met baksteen, 40 ton erachteraan. En mijn maat zegt dat ik gek ben, maar ik zeg alles kan. Ik leg een baksteen op de gasflank en dan gaan we dan met volle kracht. E4 naar Dover en terug in Rotterdam vannacht. Mijn naam is Baksteen Bakker de baksteen, de schrik van de snelweg. Ze zeggen dat ik gek ben, dat wordt een ongeluk. Met die oude rotte kleren truck, yeah. Hmm. De ijzel valt, de mist die mist en mijn banden zijn glad als spek. Maar dat is voor de bakker, want die bakker is toch al gek. Ik leg een baksteen op de gasplank en dan gaan we dan met volle kracht. Even naar Dover en terug in Rotterdam vannacht. Mijn naam is Baksteen, bakker de baksteen, de schrik van de snelweg. Ze zeggen dat ik gek ben, dat wordt een ongeluk met die oude rotte kleren truck. En dan kijk ik in mijn achterspiegel en raad nu eens wat ik zag. De tut in een super met een boete van een fix bedrag. En de tuut zei meneer, kijk dat bord dat daar staat en luister nu wat ik zeg. Dat is niet de maximumsnelheid, dat is het nummer van de weg. Mijn naam is Baksteen. De steen de schrik van de snelweg. Ze zeggen dat ik gek ben, dat wordt een ongeluk. Met die oude rotte kleren terug. En mijn naam is Baksteen. in de baksteen, de schrik van de snelweg. Ze zeggen dat ik gek ben, dat wordt een ongeluk. Met die oude rotte kleren terug. aan de telefoon, Peter. Ja, goeienacht, Adeline. Goeienacht. Hoe is het? Eh, nou, eh, voordat ik het zeg... Ja? Uh, wou ik jou ook nog even wat vragen. Nou, geen gang. En dat is, wat heb jij toch met die hoorspelen? Jij niks? Heb jij niks met hoorspelen? Nee, nee. Ik vind het vreselijk. En ik, ik vraag me af... Ik vraag me af of er draagvlak is onder de luisteraars voor al die hoorspelen. Ook wat je nou net uitzond, hè, vanaf drie uur. Ja? Ja, het is niet te verstaan. Het is dan in het Engels ook nog. En het is allemaal zo vaag. Ja, is daar nou, is daar nou draagvlak voor? Ik zou zeggen nou, van... Nou, ik, hier zit hier iemand die zegt... Jezus, mooi zeg, mag ik dat eh, lenen? Ik ga naar Rotterdam. Die vindt het prachtig. Ik bedoel, eh, zoveel, zoveel mensen, zoveel smaken, ja, tuurlijk, zoveel... tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar ja, ik zou zeggen, draai een lekkere LP uit, uit, uit, uit de, uit de 70 jaren... Eh, eh, leuk voor, voor de ouderen en, en, en leerzaam voor de jongeren. Ja. Nou... Eh, bijvoorbeeld afwisselend, hè, dan, dan, maar, maar altijd die hoorspelen. Dan krijgen we het weer van vier, van vier tot vijf. ja, heel mooi, het is echt een heel mooi hoorspel van het heel leuk is dat hij weer eens... neem nou bijvoorbeeld... maar dan zet je, als je het niet leuk vindt, dan moet je gewoon lekker zet je die radio uit... en dan zet jij lekker een cd op of een LP... Begrijp je? Ja, ja, nou ja, maar dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, het, dan dwing jij me de radio uit te zetten. Ik wil wel juist ervoor strijden. Smakenverschillen, Peter. Dit wordt een eindeloze discussie. Heb je een leuk weekend gehad? Ja, uitstekend. Iets, iets bijzonders ondernemen? Ondernomen? Sorry? Heb je nog iets bijzonders ondernomen? Eh, nou, niet echt. Heerlijk, uh, rustig, eh, prima weekendje gehad. Lekker, ja. Oké, goed. Zeg jij dan maar wat jij denkt dat het is of wie het, wie het is? Ja, en eh, nou ja, ik, ik, ik gok op eh, Henk Bleker. En waarom denk je aan Henk Bleker? Eh, nou, in ieder geval iemand die in het nieuws is. En ik dacht het te, te weten door die twee koffiebekertjes. Dat is een stel. <laughs> nou, het is helemaal fout. <laughs> ik had al een vermoeden. Maar het ging mij ook eigenlijk om jou deze vraag een keertje voor te leggen. En dat, dat zit al heel lang. Ik denk, ik moet het een keer vragen. Eh, en misschien kan je er iets aan doen. Nee, eh, nee je bent bij de verkeerde, want ik ben, ik ben gewoon een liefhebber van uh, hoorspelen. Ik vind het heerlijk. en hoe... Ik vraag me af of, de, of de rest van de luisteraars het ook zegt. ik denk dat er een groot gedeelte is die het wel leuk vindt. Dus uh, nou, mensen, zou, laat het... zou het dus onderzoeken. Ik zal het onderzoeken. Als het kan. Oké. Hier, oproep, luisteraars. Wie, wie, wie is er voor het hoorspel, wie is er tegen? tegen hetgoedeleven.kro.nl. Je mag het ook op Facebook zetten bij Adeline van Lier. En je mag... Eh, eh, nee, we gaan niet bellen. Ik ga jou ophangen nu, eh, Peter, want ik ga naar de laat volgende. laat het horen in de uitzending. Ja, is goed. Oké, okay, hè? Oké, doeg. Bye, hoi. Kees. Hoi, Adeline. Hi, hoe is het? Dat is al even geleden, maar volgens mij was je ook met vakantie en zo. Ik was met, met kerst was ik even weg, ja. Ja, Peter had wel een punt, hoor. Ah, je houdt er ook niet van? Nou, ik hou vooral niet van films op de radio. Films moet je gewoon in de bioscoop zien. Maar daar heb je al volgens mij al iets aan gedaan. Dat ik, oh die, wat... <laughs> Ja, krijg nu hier, ah, iedereen, iedereen, zit, iedereen zit hier mij te bellen met kritiek op mijn programma. Wat vond je van de Wooden Saints? Ja, ik vond het schitterend. Schitterend? Ja, vond ik echt prachtig. Ja, goed hè? En ik heb ook een leuke avond gehad, want het was een open podium hier in het café. Ja? Nou, dat is in Waddingham, maar dat zal waarschijnlijk net zo leuk zijn als in Amsterdam. Ja. Dan komen er ook een aantal, eh, ja, toch wel een soort mislukte eh, muzici hier eh, spelen en zingen. Nou, dat is gewoon geweldig. Ja, te gek, ja. Ja, dat was echt, echt fantastisch. Oké. Ik ga je niet af zitten zeuren, want ik vind jou gewoon heel geweldig. Oké, okay. nou, dankjewel. Uh, nou, geloof je dat? Echt? <laughs> Nou, je luistert, je bent een trouwe luisteraar, dus natuurlijk geloof ik je. Ja, Hey, eh, wie denk jij dat het is, Kees? Wie het was? Ja, eh, we zijn nog een spel nou, aan het nou, spelen. Nou, zeker eh, wie het was. Dat is uh, Moskovits. Waarom denk je nou Moskovits? <laughs> Ik weet de vraag ineens niet. <laughs> oh, oh, shit, wat valt er op? Ik weet zeker dat hij het was. Nee, het is helemaal fout. Is het fout? <laughs> Ik heb al drie knijp gehad. Dus- Oké, daarom. We gaan je hangen. Ik ga het volgende fragmenten fragment voorlezen. Fijne nacht nog. Doei. Hey, doeg. Je bent kapitein van een cruiseschip en het gaat fout. En, en plotseling vind je dat je helemaal geen kapitein meer bent... maar gewoon een opvarende. Net zoals die andere 4000 mensen aan boord. En opeens denk je maar aan één ding. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? En dan, terwijl je al lang en breed in die reddingsboot zit... is er die man die je eraan herinnert dat je dus wel degelijk kapitein bent. En het schiet jou ineens ook weer te binnen. Ja, kapitein, dat ben je niet alleen op de brug en aan de dinertafel... maar ook als alles naar de donder gaat. Dus je zegt, ehm, ik, ik, ben per ongeluk in die reddingsboot gevallen. Maar eh, ik ben druk aan het coördineren. Hij moet geweten hebben, daar kom ik niet mee weg. En toch zegt hij het. Dicht bij huis hebben we ook zulke types. 0800-1121 als je denkt te weten. En wat ga ik draaien? Oh ja, The Secret Love Parade. Die hebben weer een nieuw album. En die komen over maandje ook hier ook weer langs. Secret Love Parade. Eh, volgende maand hier weer te gast. Eh, <clears throat> sorry, sorry, maar zo'n kuchknop, ja, daar ben ik al te laat mee. Aan de telefoon Marleen. Dag, lieve Adlientje. Dag, eh, lieve Marleen. Hoe is het? Ik heb geen idee wie het is. Huh? Nee, nee, nee. Ik heb geen idee, maar ik sprong helemaal over... en toen die meneer begon te pruttelen over, over de hoorspelen... Ja. Ik ben namelijk uh, uitermate voor hoorspelen. Ja. ja. Ik vind dat verrukkelijk. Ja. Maar ik vind ook ja. Dat, eh, het geweldige, er zitten ook dingen in jouw programma soms die mij niet liggen. Ja. Maar ja, daarvoor zet je de radio aan, hè? Ja. Als je dat niet wil, dan moet je je eigen plaatjes opzetten. Precies, ja. Dus ik bedoel, het kan bijna niet dat je... Ik kan me daar zo nijdig over maken. Ja. Anno, anno nu. Ik bedoel, als we nou één zender hebben, hadden... waar de hele dag een dominee op stond te jodelen... dan kan ik me voorstellen dat zo af en toe iemand zegt van... nou, mot dat nou? Ja. Maar je kan... Eh, oh ja, laat maar. Je weet wat ik bedoel. Ja, precies. Nee. Hm? Ja, daarom. Ik bedoel, eh, ik, hou niet van sport. Nou ja, dan... Eh, <clears throat> maar hoorspelen lekker zit doorgaan. Knop aan die, eh, aan die radio, ja. Hoor colleges van Maarten, graag veel. Ja, ik zag dat op de Studium Generale. hier, ik heb mijn mail heb ik hier openstaan. Je komt hier weer bijna niet oh, over. Nee, ja, goed, ja, ik zat niet, in de, niet genoeg in de hoorn te praten. Of in de hoorn, in de, in de dinges. Ehm, nee, Maarten van Rossendag heeft nu weer een, op de Studium Generale in in Utrecht een hoorcollege over... Ik probeer het open te krijgen, ik krijg het eventjes niet. Nou, over kapitalisme. Dus dat gaat binnenkort... Van Rossum? Ja, van Rossum. Oh, Dus, eh, dat wil ik wel weer horen. Die man nog overal over praten. Dan vind ik het plotseling heel interessant. <laughs> En ik snap het allemaal. Nou, ik, ik heb precies hetzelfde effect. Ik vind dat ook. ik zit ook in blijde afwachting van zijn dvd van zijn oudejaarsconferentie. Oh ja, komt, komt er een dvd van? Of, eh? Die is op een dvd gezet. En ik kreeg oh. laatst een vrolijke aanschrijving van het blad, Maarten. Want dat heb ik eh, niet, niet altijd, maar wel zo extra nummers besteld, speciale. En daar kreeg ik nu dus een mooi kaartje van... dat ik er weer drie tegen gereduceerde prijs kon krijgen. En dan oh. kreeg ik de DVD daarbij. Oh, wat goed. Ik denk, nou, oké, die moet ik hebben, want ja, dat tuurlijk. wil ik zien. Ja, oké. nou, dat is eh, in onze kringen een must, hoor. Ja. Nou. Nou, het idioot is dat eh, eh, mijn zoon en zijn vrienden... die hebben ze. mam, heb je nog eh, iets nieuws van uh, die van Want dat vinden ze allemaal hartstikke leuk om naar te luisteren. Ja, maar die man is toch ook fantastisch? Ja, vind ik ook. Ik bedoel, dan kan je wel zeggen, hij, hij lult vijf, uur, vijf kwartier in een uur. En, maar dat weet hij van zichzelf. Hij heeft een gigantische zelfkennis en zelfspot. Ja, vind ik wel. En weet je wat ik ook wat ik zo'n ontzettend pluspunt van die man vind? Nou? Het was een boezemvriend van Jan Wolkers. Kijk, dat is altijd een aanbeveling Dan denk ik van, nou, dan zit je, dat, eh, dan eh, klop je gewoon. Oké, okay, Marleen... iemand die zichzelf, die zijn eigen toestanden kan relativeren... maar wel een hoop weet. En dat op een manier kan vertellen zonder dat je denkt... Eh, van, mag ik de vertaling erbij? Dat vind ik geweldig. Ja, vind ik ook. Lieve Marleen, bedankt dat je gebeld hebt. <laughs> Oh, nog één dingetje, nu ik je aan de lijn heb. Ik heb Laurens Joens gemaild van dat hij jou een cd oh, moest opsturen. Heb je hem gekregen? Nee. Oh, nou goed. dan zal ik hem eh, nog eens achteraan Maar misschien komt hij nog. Oké, goed. hey, fijne nacht. Jij ook, meis. Dag. Tot een. Dag. En dan Sico. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog steeds, hoor. Heel goed. Nog steeds. ik weet, denk dat ik weet wie het is. Nou? Er is een zinkend schip in Nederland. En dat heet de PvdA. En die moet dan nou gered worden door een of meer Spekman. Ja. Gaat hem dat lukken? Ik denk het wel, ja. Oh, je denkt het wel. Ja, nou, La, laat het, is niet goed, het oh, is niet goed. nee, het is helemaal niet goed. Het is echt totaal niet goed. Nee, dat wist ik ook wel van tevoren. Maar goed, maar je moet ook een naam noemen, hè? Hoe gaat het verder met je? Slecht. Oh jee. Werk zit niet mee, liefde zit niet mee. Oh. Het is gewoon kloten. Kloten. Maar gelukkig ben jij er s'nachts. Ja. Kan ik even naar de hoorspelen luisteren. Ja, eh, jij houdt wel van hoorspelen, hè? zeker vorige week met eh, hoe heet Jan Brussen. Ja, dat was mooi, toch? Heel mooi, heel ja. mooi. Ik heb het opgestuurd naar hem naar, in, eh, in Australië. Want was leeft, een... ja, leeft die vent nog? Eh, Kees Brussen trouwens, hè? Nou, ja, Kees Brussen, natuurlijk. Ja, maar goed, is al ja hij is 83, maar... Uh, going strong still going strong. Hij woont eh, in, in, de Bush Bush in eh, Australië. Dus ik heb hem eh, zijn eigen hoorspel nog eens teruggemaild. Ja. overgemaild, dus dat hij daar eens van kan genieten. Luister, ehm, het is hartstikke fout, dus ik ga je ophangen. Dat ga ik doen. Ik ja? vind het jammer, maar goed. Jammer van de knijpkatten. Ja, nou, blijf luisteren als je het nou... Ik wel eens een keertje, <laughs> vind ik zelf, maar goed. Ja, maar dan moet je het goede antwoord geven. Nou ja, zeg. Nou zeg. Fluister dat dan een keer stiekem toe. <laughs> Hè? nee, het gaat, een keer. Gaat, speel, vast... een keertje vals. Nee, luister, Sico, jij gaat gewoon goed luisteren naar het laatste fragment. En als je het weet, bel je nog een keer. Ja? Dat lukt me toch niet, dat weet je zelf ook wel. Niet zo defetistisch. Ik heb meestal fout. Dag Sico, fijne week vast. Doei. Dus je toont je ware gezicht in de coulissen van je partij onder het motto... <laughs> dat zal wel lekker vallen onder ons soort mensen. Dat schept tenminste duidelijkheid. Ik zal zoiets niet roepen in mijn buurt, super. Zou alleen maar slecht zijn voor de handel. Maar onze partijmensen die weten precies wat ik bedoel. En het blijft toch allemaal onder ons. Tja, totdat het niet meer onder ons blijft. Dan is het tijd voor een list. De kapitein struikelde en vond zichzelf terug in een reddingsboot. De psychopaat doet een wanhopige truc met koffiebekers. En hij? Hij denkt er een dagje over na in het halfduistere magazijn van zijn buurt super. En bedenkt dan dat het een grapje was. Een gaantje. Een sarcastisch dolletje. Zou je nou ook weten dat je daar niet mee wegkomt? Wij denken eerlijk gezegd van niet. Set me free from your spell. Where you been, you just won't tell. you run it wild, like a train derailed. Set me free from your spell. Your wicked ways I've come to know, but I still can't let you go. Pray to God and the wishing well to set me free from your spell. Set me free from your spell. Where you been, you just won't tell. You're running wild like a train derailed. Set me free from your spell. like a black cat's tail. Set me free from your spell. Set me free from your spell. Just where you been, you won't tell. Run it wild like a train derailed. Set me free from your spell. me free from your spell. Where you been? You just won't tell. You're running wild like a train derailed. Set me free from your spell. Set me free from your spell. Ja, de Rough guy to Bluegrass. is Scott Holstein. Nou, dat is een grote naam. Ehm, ik heb trouwens, eh, de mailtjes stromen binnen over eh, hoorspelen. Mag ik eventjes, eh, ik ben voor, hoorspelen moeten blijven. Dat is de nachtwacht. Uh, Esther Jurgens die zegt, doorgaan met hoorspelen, mooie radio. en dan zegt Wim, daar gaat Lien, hoorspel moet gewoon blijven. En dan hebben we hier ehm, Hans, Hans Westin die zegt van eh, eh, die onverstaanbare geluidseffecten van zo net... dat was weliswaar volstrekt verspilde zendtijd. Ik heb toen ook mijn radio een tijdje uitgezet... maar echte hoorspelen kan er geen genoeg van krijgen. Een zwaar onderschatte kunstvorm die veel te weinig op de radio te horen is. Gelukkig ben jij er met een regelmatige dosis nachtelijk genot. En dan komt Esther nog even terug, want dat vind ik wel leuk om ook te zeggen. Ik heb het snel doorgestuurd. Nog dit. Filmradio van zojuist was geweldig. Intiem en krachtig tegelijkertijd. Nogmaals goed, Esther. Nou, het is toch... En Erika, die wil ook graag... Eh, eh, ik ben het met de luisteraar eens, die wil geen hoorspel. Oké, dat is dus 4-1 staan we. Maar het is zo leuk dat Esther dus complimenten geeft over dat stuk de eh, Hive... Hè, de, de, van Soundtrack City in Rotterdam. En dat iemand anders het juist weer vreselijk vindt. Ik bedoel, ja, zo is het, mensen. Goed, dit terzijde. We waren het spel aan het spelen. En ik heb Arie aan de lijn. Goedenacht, Arie. Goeie, goedemorgen. Nee, nacht. Het is nog nacht. Het is nacht. nou, eh, is, zo gewonnen, zo gewonnen. En een praatjesmaker en een leugenaar, eigenlijk. Dat nou. mag je eigenlijk niet zeggen. Nee. Maar dat zou het uh, Maxime Verhagen moeten zijn. Jij denkt Maxime Verhagen? Hoe, ja, ja die, die, die eh, springt toch weg van het schip. Ja? Oh ja. dat je het op die manier ziet. Ja, dat is... Uh, ja. Ja, ja. En het is grappig bedacht, maar het is helemaal fout, Arie. Nee. Dat is helemaal fout. Wat vind je... hey, Arie, hou je van hoorspelen? Jawel. Okay. Opa, opa Dribbel en de Goudkoorts. <laughs> Daar luister ik altijd naar op eh, zondagmiddag. Weet je wel, dat, dat soort korte hoorspelen. En dan was ik blij dat er een week om was. En dat is met jouw programma ook. Oké. Ik vind het leuk. En nou- anders luister je niet. Nee. daar nou, straks om... Niet die ene, sommige mensen eh, die bellen, dat, dat is zelf een hoorspel. Weet je die heel vervelend zijn. <laughs> Oké. Ah, okay. Sommigen vinden we eigenlijk wel eh, heel goed, hè? Die denken dat ze je programma even overnemen. Nou, dat Zo is... met een beschouwing. Nou, oké. Okay. blijf luisteren, want over, over, over zeven minuten begint er een heel mooi hoorspel. Ik ga door met de volgende. Dag. oké. Doei. Tot ziens. Eh, Jenny, goeienacht Jenny. Goeienacht Adeline. Jij houdt ook wel van hoorspelen, hè? Ik wel, ik ben met hoorspelen opgegroeid, niet met soaps. Niet met zo. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ik vind het hoorspelen je een uh, prikkelen om een beeld te bedenken bij, bij hetgene gezegd wordt. Ja. En met hoorspelen is het voorgekoot, je alleen maar te slikken. Ja, ja, ja, ja, ja. Jenny, wie denk jij dat het is? Bosman van de PVV. En waarom denk je dat? Ja, het ging over die buurt super en uh, het zinkende schip. Afijn, die man is idioot. <laughs> ja, toch? Ik vond, ik nou, Als die normaal is, dan, eh, kunnen ze mij opsluiten, hoor. <laughs> Jenny, ik zag... Eh, e-, ergens van de week of zo zag ik een flits dat zijn vrouw was in beeld. En ik zei, hij, hebt heeft het niet zo bedoeld. Ah, dat, was, vond ik zo lief. Ja, hij heeft die vrouw naar voren geschoven, want hij durfde zelf niet. <laughs> Ja, nee, ik vind dat eigenlijk ook wel een soap, een buurtsoap, vind je niet? Nou, het is gewoon één, het begint met een L en het, het eindigt op een L. Een lantaarnpaal. <laughs> Lummel kan ook nog. Wat zei je? Lummel kan ook nog. Ja, ook. Een ja, nee, goed. ik denk korter. Ja, oké. <laughs> Eh, eh, Jenny, je hebt, het gewoon, eh, je hebt het gewoon goed natuurlijk. Het is absoluut natuurlijk. Het nou, dan wil ik het weggeven. Oh, aan wie wil je hem geven? Aan Sikko. Aan Sikko? Oh, kijk het nou. Wat, ben toch ook een lieve schat, Jenny? Ik vind Sikko zo een triest klinken. Ja, ja hij, heeft het ook, heeft het ook moeilijk. Ja, nou, gaat, het gaat niet goed met de liefde. zijn leven. Ja, oké. Nou, dat is Sikko. Als je nog zit te luisteren, bel nog even op. Dan noteert uh, uh, Francis of, uh, of Vincent je, je adres. En dan maar dat boek wil ik wel zelf hebben. Oh, dat boek is wel. Oké, dat gaan we even goed regelen. Het boekje is voor jou en de knijpkat gaat naar Sikko. Je bent een schatje. Ja, toch? Ik ga je hangen. Dag, lieverd. Hé, hey, dag. Doeg. Prettige week, prettige week verder. Jij ook. Oké. Want we gaan iets moois draaien, ook voor jou. Moet je luisteren. Eh, eh, veel te jong is ze gestorven natuurlijk, 73 jaar. Miss Peaches. Hè? Leukemie, net als mijn eigen papaatje. James Setta, dat was haar volledige voornaam. Haar moeder was 14 toen ze geboren werd. Een echte schoonheid is het nooit geweest, ondanks haar geblondeerde haren. Eh, maar als zangeres, ja, iemand die je geloofde. He, Johnny Otis, die ook net overleden is, maar ja, die werd 80, 90. Die geldt als de ontdekker van Etta. Hij bedacht ook die naam, James Zeta, omgedraaid. Etta James, een van mijn favoriete nummers, is deze.